Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De burgemeesters van zeven grote steden verzetten zich tegen het illegale kwotum van het kabinet. De politie moet dit jaar 4800 illegale oppakken, 35% meer dan vorig jaar. Het gaat dan niet alleen om criminelen, maar ook om mensen die afgezien van hun illegaliteit niets verkeerd hebben gedaan. De burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Almere, Groningen en Leeuwarden hebben daar grote moeite mee, zeiden ze in Nieuwsuur. Ze zijn bang voor een jacht op illegale en weigeren daarvoor extra agenten in te zetten. Onder de zeven burgemeesters zijn ook twee partijgenoten van VVD-minister Opstelten, de burgemeesters van Aartsen van Den Haag en Jorritsma van Almere. In Eindhoven zijn zes mensen aangehouden tijdens een grote actie tegen mensenhandel in de prostitutie. De operatie speelde zich vooral af op het Bakenlandplein, de Eindhovense Rosse buurt. De politie en de gemeente hadden concrete aanwijzingen dat vrouwen achter de ramen het slachtoffer zijn van mensenhandel. Er zou sprake zijn van uitbuiting en het tewerkstellen van minderjarigen. De prostituees werden overgebracht naar het stadhuis waar ze werden ondervraagd. Aan de actie deden 300 politiemensen en 50 ambtenaren mee. De zes arrestanten worden onder meer verdacht van mensenhandel en witwassen. De politie in Amsterdam gaat tijdens Koninginnedag boetes uitdelen voor openbare dronkenschap. Dat heeft burgemeester Van der Laan gezegd tegen de lokale zender AT5. Dronken feestvierders kunnen een boete verwachten van minimaal 70 euro. Bij agressief gedrag kan dat oplopen tot 340 euro. Van der Laan had eerder al aangekondigd dat dronken mensen die per ambulance naar het ziekenhuis moeten altijd een boete krijgen voor openbare dronkenschap. Hij wilde coma-zuipers ook een eigen ambulancerit laten betalen, maar dat blijkt niet mogelijk. Het weer, vannacht helder met lokaal kans op mist, minima rond 5 graden.